Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De marechaussee heeft in een vrachtwagen 47 illegale vreemdelingen gevonden. Het gebeurde gisteravond bij een controle in Hoek van Holland, vertelt een woordvoerder van de marechaussee. De verdachte, de chauffeur, dat is een Nederlandse man, die is aangehouden en die wordt verdacht van mensensmokkel. En de 47 illegale vreemdelingen die eh, zijn meegenomen en die gaan het vreemdelingentraject in. Ja, het is natuurlijk ontzettend eh, schrijnend. Die, eh, die vreemdelingen die zijn op zoek naar een beter leven. Die betalen daar waarschijnlijk waarschijnlijk onwijs veel geld voor en worden vervolgens eh, met 47 personen in één vrachtwagen eh, gestopt. De vrachtwagen stond op het punt om met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De mannen, vrouwen en kinderen hebben verschillende nationaliteiten. De VN zegt dat de openbare orde in de Gazastrook volledig op instorten staat. Vanwege de grondoorlog die Israël tegen Hamas voert, wordt de situatie in Gaza steeds slechter. Bovendien kan er geen hulp het gebied in. De vrede en veiligheid in de hele wereld staat op het spel, zegt de VN. De politie heeft een man uit Zoetermeer aangehouden voor een dubbele moord die vorig jaar op Cyprus is gepleegd. De politie was al een tijdje naar hem op zoek. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Turkije, want de moorden waren in het Turkse deel van Cyprus. En het Sinterklaasfeest op Ameland dan gisteravond. Ze houden daar een griezelige variant van dat feest met enge maskers. En ze willen niet dat buitenstaanders komen kijken. Een cameraploeg van Poont deed dat toch. Vorige week maakten ze er al een video over. En gisteren gingen ze terug, maar ver kwamen ze niet. Hier hoor je hoe ze van de boot het eiland oprijden. We werden dus net belaagd toen we het eiland opkwamen. En ze probeerden ons nu in te halen hier aan de rechterkant, linkerkant vijf, zes auto's achter ons aan. Open doen. Nee, niet open doen, niet open Pak die deur open, nu. hey, doe even normaal, wat is er aan de hand, jongens? Hey! Ze worden opgewacht door een boze menigte. Poont zegt dat ze zijn aangereden en achtervolgd. Het is onduidelijk of er ook geweld is gebruikt. De omroep doet wel aangifte van het hele gebeuren. Het weer, vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen vroeg kan het dus glad zijn. Morgen wolken, maar ook zon en het wordt 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken gaat het nog moeizaam op de weg in Noord-Holland... zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen staat 7 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A10 Noord richting Zaanstad, daar staat voor Landsmeer 9 kilometer file.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 luisteraars bij weer een aflevering van het ZFM radioprogramma Fan FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ga ik jullie meenemen in het leven en de muziek van Jack Bruce, een van mijn grotere favorieten. Jack Bruce is geboren op 14 mei 1943 in een dorpje in Schotland. Hij heeft twee muzikale ouders en dat muzikale zat dan ook in zijn bloed. In zijn tien jaar begint Jack met het spelen van de jazz basgitaar. Daarbij krijgt hij ook nog eens een volledige studiebeurs aangeboden om muziekcompositie te studeren aan het Royal Scottish Academy of Music and Drama. Nadat hij een tijdje is gestopt met zijn studie en in een paar bands heeft gespeeld, vormt Bruce samen met Ginger Baker en Eric Clapton een nieuw power trio genaamd The Cream. Dit is wanneer de muziekinstrument en wij natuurlijk kennis maken met Jack Bruce, zijn meervoudige skills, onder andere het bespelen van de basgitaar. Maar voor mij is Jack Bruce vooral eh, zijn stem, zijn basgitaarspel en zijn composities. We zijn begonnen met het luisteren naar Sunshine of Your Love en we gaan nu verder met I Feel Free en NSU. bum bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum bum I feel free Ja, dit waren I Feel Free en NSU. Op beide nummers zijn eh, toch wel heel goed de, de, mooie stem, de wat hogere stem van Jack Bruce te horen. En natuurlijk het geweldige gitaarspel van eh, Eric Clapton en de drums van Ginger Baker. Naast uh, het basgitaarspel is Jack Bruce voor de Cream heel belangrijk geweest in opzichte van de composities. Het allereerste nummer waar we mee begonnen, Sunshine of Your Love, is daar denk ik een heel goed een mooi voorbeeld van. En dan kunnen we natuurlijk terugverwijzen naar eh, de opleiding die hij gehad heeft aan eh, de Royal Scottish Academy of Music and Drama, waar hij muziekcompositie heeft gestudeerd. En volgens mij is dat best goed terug te horen. I Feel Free and Energy zijn twee nummers die op de eerste album van The Cream stonden. Eh, ook de volgende twee nummers, Sweet Wine en Spoonful, kan je op, deze, oh, kan je op dit album terugvinden. Hier komen ze. of diamonds, could fill spoons full of gold. Just a little spoon of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it everything they're fighting about the smoke. And smoke, and smoke, and smoke, and smoke, and smoke. precious love sad enough for me. Midnight about it. Some of them cries about it. Some of them dies about it. Everything's a fight about the smoke. Ja, dat waren Sweet Wine en Spoonful. Van eh, het eerste album van The Cream, Fresh Cream. Nu komen we bij het tweede album eh, van The Cream uit 1967. En dat is Disraeli Gears. Dat was eigenlijk een van hun hoogtepunten. Want in totaal hebben ze maar vier albums gemaakt. Maar dit tweede nummer met eh, Strange Brews, wat we straks gaan horen. Sunshine of Your Love, World of Pain. Dance the Night Away, Blue Conditions. Tales of Brave Illusions, The Swabble, A Week Going Wrong, Outside Woman Blues, Take It Back en Mother's Lament. Een erg mooi, mooi album, een van, eh, een van mijn favoriete albums. Dus nu gaan we luisteren naar Strange Brew en Tales of Brave Illusions van het album Disraeli Gears. she's always winter would bring you down forever. But you rode upon a steamer to the violence of the sun. fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Oké, en dan nu eigenlijk toch wel de grootste hit van uh, The Cream, White Room. Het is een nummer dat geschreven werd ook weer door Jack Bruce en door dichter Pete Brown, die de psychedelische tekst leverde. Psychedelisch klopt wel, want het is uitgebracht in 1968 eigenlijk. En dat komt van eh, het album Wheels of Fire, een dubbel LP. Met op de eerste plaat een eh, ja, studio nummers en de tweede plaat was allemaal gevuld met live opnames. De zangers van Jack Bruce, het gitaarspel van Eric Clapton en natuurlijk de drums door Ginger Baker. Het is het openingnummer van het uh, eh, LP Wheels of Fire. En werd in september eh, van dat jaar, dus eh, september 1968, op single uitgebracht. En volgens mij is het in Nederland ook een heel groot, grote hit geweest. Het staat volgens mij ook in de, de top 2000, dus nou, dat zegt wel wat. En we gaan nu luisteren naar White Room, A Politician van de eh, album Wheels of Fire. the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses run down moonbeams in your dark You said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. moeten natuurlijk ook nog een eh, live nummer laten horen van The Cream met Jack Bruce. En dat wordt eh, Crossroads Live. En daarna het nummer Bitch, waar George Harrison onder een pseudoniem nog aan heeft meegedaan. Dus hier komen Crossroads Live en Bitch. poco. Oké. Dus het eerste belangrijke wapenfeit van Jack Bruce is toch wel zijn eh, rol in de, eh, de supergroep Cream. Cream heeft eh, vier albums gemaakt, zoals gezegd. Fresh Cream uit 1966. Disraeli Gears uit 1967. Wheels of Fire uit 1968. En Goodbye uit 1969. Dus eigenlijk hebben ze maar ehm, twee mooie jaren samengewerkt en vier mooie albums uitgebracht. Daarna is natuurlijk ook weer wat eh, live albums uitgebracht, verzamelalbums. En, en ergens in de jaren negentig zijn ze ook weer als een uh, reunie bij elkaar gekomen, wat ook een groot succes geworden is. Ik ga nu tot het nieuws van uh, eh, 9 uur. Ehm, wat restnummers draaien die voor mij ook heel mooi zijn en die voor mij toch ook wel eh, Jack Bruce typeren. In twee uur gaan we zoals gezegd wat meer solowerk draaien van Jack Bruce. Maar nu nog Anyone for Tennis, Swap Sitting on Top of the World en We're Going Wrong. Bedankt en tot na het nieuws en reclame. box of fading ears, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? And the ice creams are all melting on the streets of bloody beer, while the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer, and the Bentley driving one for tennis teacher has a mustache.